gezicht. Een vogel zwevend naar het licht. Oh, het lijkt zo gewoon. Maar het is toch bijzonder. Een kind dat lacht en naar je zwaait. De wind die door de bomen waait. Oh, het lijkt zo gewoon. Maar het is toch een wonder. Het leven gaat zo snel voorbij. hey.